Ook in de treinen is het nog niet uitzonderlijk druk. De Nederlandse spoorwegen verwachten later wel grote drukte. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. Om de drukkende wat te spreiden kunnen reizigers een zoutkaartje kopen... waarmee buiten de spits met korting kan worden gereisd. Tientallen mensen die tijdens Oud en Nieuw zijn opgepakt... staan vandaag terecht in speciale supersnelrechtzittingen. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik-op-stuk beleid... om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van verdieningen tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld, moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie hogere straffen eisen dan gebruikelijk. Premier Bly van de Australische deelstaat Queensland wil dat haar kabinet in spoedzitting bijeenkomt vanwege de overstromingen. Volgens haar is de situatie zo ernstig dat de ministers terug moeten komen van hun vakantie. In de noordoostelijke staat staat meer dan 20 steden en dorpen onder water doordat er enorm veel regen is gevallen. Weerkundigen hebben gewaarschuwd voor nog meer noodweer. In Egypte zijn zeker 17 mensen opgepakt in verband met de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië. Zeven arrestanten zitten nog vast. Op nieuwjaarsdag blies een man zichzelf op voor de kerk. 21 mensen kwamen om. Sinds de aanslag is het onrustig in delen van Egypte. Koptische christenen vinden dat ze onvoldoende beschermd worden door de regering. Het weer nog in de ochtend lokaal kans op gladheid. Vooral in het kustgebied kan een, kustgebied kan een winterse bui vallen. Middagtemperatuur ligt tussen 1 graad in het zuidoosten en een graad of 4 in het westen.